Gert Kluk met het NOS In Kenia is het laatste nog levende noordelijke witte neushoornmannetje gestorven. Het dier leefde onder bewaking in een privé natuurgebied en werd 45 jaar. Met zijn dood is het einde van de diersoort in zicht. Er zijn nu nog twee noordelijke witte neushoorns over, twee vrouwtjes die in hetzelfde natuurgebied leven. Ook zij worden bewaakt vanwege stropers. Het hoofdbeveiliging van Facebook, Alex Stamos, stapt op. Hij is het niet eens met de manier waarop Facebook de verspreiding van nepnieuws en desinformatie aanpakt. Stamos wilde graag opening van zaken geven over mogelijke pogingen van Rusland om via Facebook de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De rest van de top van het bedrijf zou hier tegen zijn geweest, meldt de New York Times. Volgens ingewijden is hij overgehaald om nog tot augustus te blijven, omdat een direct vertrek niet goed zou zijn voor het imago van Facebook. Het korps mariniers kampt met een grote leegloop. Dat komt doordat het korps over vier jaar verhuist van Doorn naar Vlissingen. Militairen die vertrekken zien het niet zitten om van Utrecht naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant. Ze zijn onder meer bang dat hun partners er geen werk vinden. Premier Rutte noemde in Goedemorgen Nederland de situatie bij het korps mariniers zorgelijk... maar hij zegt dat het kabinet er bovenop zit. Misbruikslachtoffers van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein mogen voortaan vrij uitspreken over wat ze hebben meegemaakt, zonder dat dat gevolgen heeft. De geheimhoudingscontracten die ze hadden getekend zijn door het filmbedrijf ingetrokken. In de verklaring staat dat Harvey Weinstein maandenlang heeft geprobeerd zijn slachtoffers monddood te maken door ze te wijzen op de geheimhoudingsverklaring. Het weer op veel plaatsen zon en droog, middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond vrij helder, later gaat het licht vriezen en landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooral smiddags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits in de Randstad, maar het aantal files neemt gelukkig wel af. Dit zijn de files met eh, op dit moment de meeste vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Sloten nog een kwartier extra. Op de A8 Zaandam Amsterdam voor Zaanstad Zuid nog een kwartier. Eh, op de A9 Alkmaar Amstelveen na een ongeluk bij het Rotterpolderplein ook een kwartier extra. En op de Gaasperdammerweg de A9 Alkmaar Diemen tussen knop het Raasdorp en de afrit AMC inmiddels 20 minuten tijdverlies. Op de A10 Noord voor de Koentunnel nog een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam een ongeluk een half uur extra.